De bijeenkomst werd geopend door zanger Smokey Robinson. Hij las boodschappen voor van Diana Ross en Nelson Mandela. Daarna werd de Gouden Kist met het lichaam van Michael Jackson het Staples Center binnengereden. De binnenkomst werd begeleid met live gospelmuziek. Na een korte reden van een pastoor was er een optreden van Mariah Carey. Ze zong I'll Be There, een nummer waarmee de Jackson 5 ook een hit had. Zo'n 20.000 mensen zijn bij de herdenking in Los Angeles aanwezig. Buiten het stadion staan er zo'n 50.000. Voorafgaand was er een besloten dienst met familie en vrienden op een begraafplaats in Los Angeles. CNN verwacht een kijkcijferrecord. De herdenking wordt door de nieuwszender rechtstreeks uitgezonden. Ook Nederland 3 en Radio 2 zenden de bijeenkomst live uit. De beweging Trots op Nederland is nu ook een gewone politieke partij met leden. TON is een vereniging geworden waarvan mensen voor 24 uur per jaar lid kunnen worden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is ook de naam aangepast. In Trots op Nederland lijst Rita Verdonk... Leden kunnen meepraten over bestuurlijke zaken, maar Verdonk benadrukt dat ook mensen die geen lid willen worden nog steeds kunnen meepraten over de koers van haar partij. Partijen die minimaal duizend leden hebben krijgen subsidie van de overheid, maar Verdonk zegt de stap niet daarom te hebben gezet. Ad Melkert wordt de nieuwe speciale gezant van de VN voor Irak. Hij is voor benoeming voorgedragen door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Melkert werkt nu voor de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP en was eerder werkzaam voor de Wereldbank. Volgens de VN is Melkert door zijn brede ervaring uitstekend geschikt voor de baan. Voor hij naar de VN vertrok was hij fractieleider van de PvdA. Zijn partij leed bij de Kamerverkiezingen van 2002 een zware nederlaag. Melkert trad toen af. Dan het weer van tijd tot tijd buien, mogelijk met onweer en windstoten.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 Tuesday night, the kids are sleeping tight, but they're swinging down at 10th and Main. The city streets are bare, nobody anywhere, but they're swinging down at 10th and Main. Well, when the big man sits down to play piano, ain't nobody feeling anything. I'm gonna Grab my axe and I'll be making tracks where they're swinging down at San Maine. Swinging. blue. You know he's paid his due when you hear him swinging down at telling me. He's bound to make you cry when you let those fingers fly. When he's swinging down at telling me. Yeah, he's a good man. Oh, he's kind and gracious. He's glad to let you share the stage. But you better hold on tight. Cause the jam is hot tonight when they're swinging down at Taylor Maine. Oh, yeah, yeah, they're swinging down at Tenzin Maine. Yeah, baby, yeah, they're swinging down. Uh, het swingende geluid van Curtis Tiggers van zijn cd Secret Heart. Eigenlijk zou ik het u wel toe willen schreeuwen. ik doe het niet hoor, maar koop deze cd, want het is een fantastische cd. Dit stuk heette trouwens Swinging Down at 10th and Main. Ja, daar zou je toch wel eh, een beetje over struikelen. Eh, ik heb het al eens vaker gezegd. Hij wordt natuurlijk begeleid door eh, Larry Goldings piano. Fantastische pianist. John Clayton Bass en Jeff Hamilton drums. En Anthony Wilson op gitaar. Goed, eh, we gaan verder dit tweede uur. Nogmaals, of nogmaals, eigenlijk welkom voor de eerste keer weer. Dit tweede uur namens David Habig, techniek en Ronde Winter presentatie. We gaan verder met Gardenor met het nummer Lobster for Love. Transmission. Let's do it. mijn naamgenoot David Sanborn met Stony Lonesome. Hij speelt blijkbaar, eh, komt hij aan, aankomende Sea Jazz, eh, gaat hij optreden. Sea Jazz in aankomende juli, 10, 11 en 12 juli. Klopt, David. Dan gaan we hem zien. Ja, ja. Nou ja, het klinkt in ieder geval eh, behoorlijk swingend, moet ik zeggen. Ja, wat misschien ook wel heel swingend klinkt is... The good old Lou Rolls met Moon Glows. hide behind my cool. Sometimes I laugh out loud or even cry. Feel like I'm on a cloud or falling from the sky. I'm not the kind of guy who loves at first sight. Ooh, I guess I was waiting just for you. I've been with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too. Love me too. Give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away. I'm the lucky guy. de Ray Charles met You Don't Know Me. En daarvoor hoorde u natuurlijk eh, Lou Rawls met eh, Moon Glow. Goed, ehm, ik heb net al een stuk gedraaid van eh, de cd Sex and Jazz van Cardinor. En ja, David en ik zijn daar best wel eh, eh, fans van eigenlijk, hè David? Ja, dat kun je wel stellen. Dus we gaan daar gewoon nog een nummer van draaien. break free. Let's hold on to each other. You're everything to me. Just grab a hold. baby, always on my mind. Ooh. Oh, baby, you're my medicine. I need you. You are my destiny. Well, it's good for me. Oh. Ja, Marvin Gaye. Dus. Marvin Gaye. Hoorde u echt op dit nummer. Hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet. Maar ik heb het al eens eerder gezegd, Cardinor. Nederlandse productie. Onwaarschijnlijk mooi. Echt eh, prachtig gemaakt. We hebben hele aanstekelijke nummers. We gaan door. Thank you. bijna een oerimpressie van eh, Barney Kessel, gitaar natuurlijk. Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. De Paul winners, fantastische cd. Opname trouwens uit 12 eh, juli 1975 alweer. We gaan verder. is like on Jupiter and another one. Casanova, uh, Let Me Show You. zullen ook uh, te zien zijn op het aankomende Noordzee Jazz Festival. Ja, ze laten tegenwoordig ook maar van alles toe, hè David? Hè? Zelfs een groep als eh, Jazz <laughs> Heeft het dan wel iets met jazz te maken, vraag ik me af. Maar dat vragen we ons natuurlijk al een hele tijd af. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zich afvragen of Cardinor wel bij de jazz hoort. Nou, dat vinden wij eigenlijk van wel. Dat is de nieuwe jazz, ja. Eh, waar ze in Japan heel veel aandacht aan besteden eh, met betrekking tot die jazz. Dat is dat spellen die uitgebracht worden eh, voorzien zijn met werkelijk prachtige jazzstukken. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uit het spel Phoenix Wright 3. Ja, game mensen die zullen dat ongetwijfeld kennen. Maar de jazzmensen zijn denk ik wel blij met The Fragrance of Dark Coffee. Ja, luisteraars, het tweede uur zit er alweer bijna op. Eh, wij hopen, David Habig, techniek natuurlijk, en ikzelf, zei de gek, dat u genoten hebt van eh, deze paar uur met jazz. We gaan eruit met You'll Be So Nice To Come Home To van Jim Hall, een opname uit 1975.